uur. Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Amsterdam gaat geen scholen meer sluiten bij bedreigingen. Meerdere scholen bleven vandaag dicht door bedreigingen via Snapchat en andere sociale media. De scholen willen zich niet tegen laten houden door onacceptabel gedrag. Veel scholen hebben vandaag met een online bedreiging op een of andere vorm te maken gehad. Leggen altijd contact met de politie wat ze gaan doen. ze zullen in de meeste gevallen het advies krijgen om open te blijven, maar wel goed op de veiligheid te blijven letten. En dat doen de scholen dan ook. Ruim 20 scholen in Amsterdam kregen de afgelopen dagen bedreigingen. Ook een school in Utrecht kreeg berichten over een schietpartij. De gemeenteraad in Den Haag is voorlopig niet van plan om Richard de Mos naar voren te schuiven als wethouder van die stad. Ondanks het feit dat hij is vrijgesproken van corruptie. En de Mos is daar zelf teleurgesteld over. Wat ik vooral merk is natuurlijk toch de angst om het, eh, op de plek op het plus te, te verliezen, eh, de baan te, te, verliezen. Ja, en dat zijn de partijen die de mond vol hebben van het tegengaan van polarisatie, het eh, herwinnen van vertrouwen bij de kiezer. Dat doe je niet om de grootste partij blijvend te blijven uitsluiten. Tot nu toe ziet alleen de VVD zijn comeback als wethouder zitten. En jongeren die zeker weten dat ze ADHD, autisme of een angststoornis hebben... na het zien van filmpjes op bijvoorbeeld TikTok. Psychologen zien steeds meer mensen in de praktijk... die zelf al helemaal hebben uitgedokterd wat ze hebben. Als jongeren in de praktijk komen met een eh, stellige diagnose... dan is het eerst wat we doen en zeggen... nou, dat moeten we allemaal nog bezien. Het stellen van een diagnose is meer dan het eh, afvinken van lijstjes met kenmerken... zoals je dat vaak op eh, TikTok ziet. Sommige psychologen zitten zelf ook op TikTok. Helemaal oké vindt het Nederlands Instituut van Psychologen. Er is één maar ze zullen nooit een diagnose stellen aan de hand van een filmpje op TikTok, zeggen ze. En dat is veel te kort door de bocht, vinden ze. Heb ik nog het weer voor je. Vanavond en vannacht is het droog. Het koelt wel flink af tot een graadje of 4. Morgen een lekker lentig met veel zon. Er staat wel een stevige wind. Graad of 15 in Groningen is het en 19 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A1 vanuit eh, Amsterdam naar Amersfoort staat het helemaal vast tussen Watergraasmeer en knooppunt Muidenberg. 10 kilometer, 40 minuten extra ben je kwijt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer van Amsterdam naar Amersfoort rijdt het beste om via Utrecht. Over de A2 en de A28 onder andere. Op de A4 richting Amsterdam tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer en 25 minuten vertraging. A9 Alkmaar-Diemen tussen Dorp en het AMC ben je 20 minuten extra kwijt. Op eh, de N201 Hoofddorp richting Uithoren tussen Hoofddorp en de N231 8 kilometer. De vertraging is 50 eh, minuten. En de N232 van Amstelveen naar Haarlem tussen Aalsmeer en de N231 3 kilometer. En is het de vertraging zo'n 20 minuten.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 Maar daar is, voor, is de muziek nog steeds springlevend. Brian Adams en Tina Turner begonnen deze zandwoord uh, eh, draai door met It's Only Love. Hier zijn de Pussycat Dolls. Met Buster Rhymes. Soldiers, let's go. Let me talk to y'all and just, you know, give you a little situation.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 I said, get, get, get on down. I said, get, get, get on down. I said, get, get, get on down. Hey, everybody, take a look at me. I've got street credibility. I may not have a job, but I have a good time with the boys that I meet down on the line. Said, I don't need you, so you shoes and pretty girls, boys in leather kiss girls in pearls. Hot damn, everybody, let's play so they promised you a good job. No way. One, two, three, rap. Come on. be a jet black guy with a hip high vibe.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 de Wham Rap. Met Wham, daarvoor hoorde je de Pussycat Dolls en Don't You. En een van die dames die had ooit eh, verkeering met een eh, Formule 1 eh, coureur. Dit weekend trouwens weer gewoon weer rijden in de straten van Monaco. Er was er al één die had al aangekondigd dat hij waarschijnlijk al punten zou halen. Maar dat is misschien wel ijdele op. Dat is een Nederlander overigens. Ehm, Tina Turner, we hebben het over het saluut. En tango. Dit is ZFM. En dat waren ze, de heren van eh, The The Boys en Domino Dancing. En eh, daarvoor hoorde je Tina Turner uh, met Better Be Good To Me. Dat heeft alles te maken met het vrij actuele nieuws van het verscheiden van de Queen of Rock. Zoals min of meer te boek staat. Ehm, ja, wat is er eigenlijk dan nog wel een beetje wat over te vertellen? Ehm, haar officiële naam natuurlijk, Anne Bullock. Ze is, zou dit jaar, als ze nog door was blijven leven 84 eh, zijn geworden. Want ze is van november 1939. En ehm, ja, zij heeft zich eigenlijk eh, weten te ontworstelen van haar toenmalige echtgenoot Ike Turner. En eh, ja, in 1979 tekende ze bij Capitol Records. En dat legde haar bepaald geen windeier. Het werd dus een, eigenlijk min of meer een daverend succes. Dat verhaal uh, getuigen dan ook bijvoorbeeld Private Dancer, de tournee die daar dan volgde kortom, het was een succesvol verhaal eh, nadat zij dus op eigen benen eh, min of meer verder ging. Goed, dat, dat uh, zeggende gaan we nog eventjes één nummer laten horen. Tot aan de hoofdlijnen van het nieuws van half zeven. En dat is er eentje van, nou laten we zeggen, ook van mijlen ver terug alweer. Ook van de jaren tachtig.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 Gisteren deed de middelbare school hetzelfde na een online dreigement. Er zou sprake zijn van copycat gedrag. Bij de tweede ronde van de Turkse presidentsverkiezingen... hebben bijna 2 miljoen Turken in het buitenland gestemd. Dat zijn er ruim 50.000 meer dan bij de eerste ronde. Toen haalde geen van de kandidaten meerderheid. Daarom is er zondag een tweede ronde. En de parlementaire enquête over de coronacrisis gaat naar verwachting een kleine drie jaar duren. Doel is om alle onderdelen van het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. Het weer vanavond en vannacht koelt het flink af. Landinwaarts wordt het zo'n 4 graden. Morgen zonnig met temperaturen tussen de 14 en 19 graden. dat ik weer eh, op een goed blaadje kom te staan bij het label King Forward Records. Daar komt het vandaan, uit Volendam. Maar dat is niet eh, degene die het gemaakt heeft. Grapefruit Airbag was dat met het nummer Switch to Lemon. En dan Belgisch materiaal. Snowy shivers making you aware. The vilifier is turning Still satisfied. weet de weg wel een beetje te vinden richting eh, dit omroepje. Eh, deze band komt uit Waarschoten. Waar ligt dat? Eh, schijnbaar in de buurt van Gent. Want ze hebben meegedaan aan bijvoorbeeld Road to Grauwrock. En daar hebben ze ook de winst weten te pakken. In 2017 zijn ze begonnen. Zes jaar geleden dus. En eh, de band is een beetje geformeerd rondom Jacob Vermeer. En ze heette By Far. En het eh, nummer wat je net hebt eh, kunnen horen... en waar ik nog een beetje driftig doorheen zit te kakelen... heet Breaks. En we gaan nog wel wat met ze doen... als het gaat om het draaien van het werk hier... in dit gedeelte van, van de dag. Want in Alternative FM... kunnen we dat een beetje ja, achterwege laten. Omdat daar de Nederlandse producties min of meer de plek hebben die het eh, moet krijgen. Zoals gezegd, een saluut aan degene die hier bovenin zit. En nu van bovenaf naar de wereld kijkt. Ik heb het over Tina Turner.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 Deze Luca Luke. En hij komt uit Polen. Zit ook in de, de mailbox eh, van ZFM. En dan denk ik, ja, dat moeten we toch eens ook eens een beetje laten horen, denk ik dan eerlijk gezegd. Het nummer dat heet uh, What... Nee, Whisper Melody, ik moet het goed zeggen. we hebben er nog één. En dat is een, een ouderwetse dansklassieker die het altijd wel heel erg goed deed. Tot aan het nieuws van 7 uur ga je hem horen. Carol Gianni. Een echte floorfiller eh, aan het eh, begin van de jaren 80. En ook zij maakte een beetje deel uit van de dance scene van San Francisco. Een beetje datzelfde verhaal als eh, Patrick Cowley. Die kennen we ook nog wel. Hit Run Lover. Dat was trouwens ook nog best een hele grote hit ook, geweest in de, hitlijsten. Spreek je zo in Alternative FM. En eigenlijk is het dan een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf vandaag. Ken je dat? Dan heb je nog een beetje eh, ja, tijd over. Dus wat doe je dan? I'm sick and tired of being sick and tired. Dan heb je altijd Max van Remmeren natuurlijk nog. Of Rotzorg. Deze ken je wel. Het zijn hele goede pauzenummers uh, tot uh, aan het nieuws van 7 uur.